Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven bellen ouders veel vaker naar de GGD... met vragen over vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond. Ze willen weten of hun baby al eerder een prik mag krijgen... en proberen erachter te komen wanneer zij zelf vroeger zijn gevaccineerd. De afgelopen tijd raakten in Eindhoven 14 jonge kinderen besmet met de mazelen. Er zijn grote zorgen over Gaza. Alle 27 EU-leiders proberen het vandaag eens te worden over een verklaring over Rafah. Israël wil die stad in het zuiden binnenvallen, maar veel landen zijn bang voor een bloedbad. Toch moeten ze het wel met elkaar eens worden, zegt correspondent Kizia Hekster. EU-landen zijn verdeeld inderdaad. Je hebt aan de ene kant eh, landen als Ierland die heel erg pro-Palestijns zijn. Aan de andere kant landen als Hongarije die veel pro-Israëlischer zijn. Dus het is altijd spannend om te zien of het lukt om er samen uit te komen. Maar ze willen daar alles op alles zetten om het eh, voor elkaar te krijgen. Ja, want er is niet, eh, dat is niet het enige zorgwekkende nieuws uit Gaza. Volgens nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger gezegd... dat ze van plan zijn om een ziekenhuis daar te bombarderen. Ze hebben burgers opgeroepen om het complex te verlaten. In de gevangenis van Nieuwegein krijgt een groepje gedetineerden training van FC Utrecht. Dat zou hen moeten helpen om straks, als ze vrij zijn, weer makkelijker terug te keren in de maatschappij. De jongens vanuit, eh, vanuit FC Utrecht die geven hier voetbaltraining en sporttraining. Om jongens eh, fysiek en mentaal weer fitter eh, te maken. Nou, ze bakken er geen moer van hoor, maar ja, je bent wel hier binnen, maar je krijgt wel een gevoel alsof je toch wel een soort van buiten bent. Dus dat is wel heerlijk om te doen en om mee te maken. En later ook in het elftal <laughs> Daar ga ik niet over, maar <laughs> jongens kunnen wel goed voetballen, ja. Het project is nu op de helft.